strekken. De witte rekken, de koude komt de zon gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten o zo oud, slierten in de luister in de naderende uren die de koude borduren geweven wezens. Ze raken alles aan, bevriezen de rivier, heerlijk warm gebaar op de tafel staat Alles klaar, een bord met goed en soep Knollen uit de grond, de dampen dringen diep door Daar is het eten voor Die, dieper dringt het door Tot wel leer, tot wel leer. Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam ontdooi. Alles tot wel leer, tot wel leer, tot wel Dat de zon ons tegen zijn zal zijn wederkomst op tijd. died for us.